Jantjes pa was ingedommeld bij geluid radio. Domroeper sprak van een vermiste, dringend klonk het hallo, hallo. Jantje gleed van vader schoot af, schoof een stoel bij het instrument. En met het hoofdje bij den hoorn, riep de lieve kleine vent. Hallo, hallo, Zeg mannetje van de radio, ligt iedere nacht van moesje lief te dromen. Hallo, hallo, afroep die mogen ook eens af. Dat Jantjes moesje gauw terug moet komen. Op den dag dat moesje heen ging, was ze in het wit gekleed. Je weet ook nog dat zij des morgen in een zwarte wagen reed. Waar komt hier een vreemde tante? Waar zegt het wordt mijn nieuwe man? Maar ik zou veel liever willen dat mijn eigen moed weer kwam. Hallo, hallo, weg mannetje van de radio. Kreeg iedere nacht van moesje niet te dromen. Hallo, hallo, ach roep je boven ook een dag. Dat Jantje moesje al terug moet komen. Kleine Jantjes pa werd wakker en ontroerd hoorde hij het aan. Zachtjes lopen in hij heel dicht achter Janneman gaan staan. Toen het kind zijn vraag herhaalde, kromt een haar van San Hij drukt een keus op een klein portrijtje en snikte waarom ging jij heen? Hallo, hallo, zeg een mannetje van de radio, lig iedere nacht van moet je niet te dromen. Hallo, hallo, of roept u boven ook eens af? dat jij tussen moesje gauw terug moet komen.